Evi van Eck met het NOS-journaal. Op het scheepswerf in Hardingen in Friesland is vannacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedde in de laadruimte van een schip dat deels in een loods lag. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer zegt dat het moeilijk was om bij het brandende schip te komen... omdat de wegen glad zijn en er code oranje geldt. Over de oorzaak van de brand in Hardingen is nog niets bekend. In de noordelijke provincies blijven de komende ochtend meerdere middelbare scholen dicht vanwege de verwachte gladheid. Ook rijden er in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe s ochtends geen bussen van Q-bus. In het hele land, behalve in Zeeland, geldt vannacht code oranje vanwege ijzel. Rijkswaterstaat adviseert mensen om vannacht niet de weg op te gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt nieuwe ballistische raketten te gaan ontwikkelen voor Oekraïne. De raketten hebben een bereik van meer dan 500 kilometer... en kunnen een kernkop van 200 kilo dragen. Volgens de Britse defensieminister blijft het VK Oekraïne steunen... vooral na de recente Russische aanval waarbij een hypersonische raket zou zijn gebruikt. Bosbranden hebben in de Argentijnse regio Patagonië bijna 12.000 hectare natuur verwoest. De branden ontstonden een week geleden en sommige zijn nog steeds actief. Onder meer een elektriciteitscentrale en een school lopen gevaar in de vlammen op te gaan. In het gebied wonen weinig mensen, maar er is wel veel toerisme. De autoriteiten hebben ruim 3000 toeristen geëvacueerd. De oorzaak van de branden in Argentinië is officieel nog niet vastgesteld... maar de gouverneur zegt dat er aanwijzingen zijn dat ze zijn aangestoken. Het weer vannacht trekt er vanuit het westen regen over het land... en door die regen kan dus ijzel ontstaan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 sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. sing in the music of the parade.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 It's just a feeling, feeling To care for you or not to care. A goddamn turn light.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 should so much nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur. Levi van